ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Netflix wil een nog grotere speler worden. Het bedrijf wil belangrijke onderdelen van mediabedrijf Warner Brothers Discovery opkopen. Dat melden Amerikaanse media. Als het doorgaat heeft Netflix straks heel veel populaire films en series in zijn collectie. Dat zegt mijn collega Roeland van de economieredactie. Denk bijvoorbeeld aan de tv- en filmtakken van Warner Brothers. Dat is de oudste en bekendste studio van Hollywood. Eh, met bijvoorbeeld reeksen zoals Harry Potter en Batman in hun bezit. Maar ook HBO Max, dat is ook een gigantische streamingsdienst. Eh, denk aan Game of Thrones, The White Lotus, Succession. Allemaal hele grote hitseries. Nou, als dat samengaat met Netflix... die ook bijvoorbeeld net een nieuw seizoen van Stranger Things heeft eh, gelanceerd. Als dat allemaal samengaat, dat soort grote namen... dan krijg je echt een hele grote concurrent voor bijvoorbeeld uh, Disney+, Amazon Prime... maar ook meer lokale streamingdiensten zoals Videoland. NOS Evenementen en de NTR gaan in mei het Eurovisie Songfestival uitzenden. Dat heeft de NPO aan de omroepen gevraagd. Het gebeurt allemaal nadat omroep Afro Tros zich gisteren terugtrok vanwege de deelname van Israël. Een lekker kopje koffie en elkaar even diep in de ogen kijken. Dat is wat er nu gebeurt op de kamer van informateur Buma. Die zei gisteren dat er geen stabiel kabinet kan komen... als partijen elkaar blijven uitsluiten. Want VVD wil niet met GroenLinks-PVDA re eh, regeren. En D66 zou niet met JA21 willen. Al ontkent D66-leider Jette dat. Eh, omdat dat gewoon niet waar is. Kijk, vol verwachting klopt mijn hart... of dat de informateur vandaag wel een eh, advies kan uitbrengen. En daar ga ik nu even naar luisteren. En dinsdag komt Buma met zijn advies. En de politie in Nieuw-Zeeland heeft de afgelopen dagen gewacht tot een man ging poepen. De politie was namelijk op zoek naar een zeldzaam Fabergé-ei. Een gouden hanger van bijna 17.000 euro. De zaak trok wereldwijd de aandacht. A man walked into a jewelry store in Auckland, New Zealand and is accused of eating the egg. An officer is assigned to constantly monitor the man. Ja, en er is inmiddels een update. Het ei is gelegd. Het duurde maar liefst zes dagen, maar het dure ding is uitgepoept. Het weer, er is veel bewolking bij 6 of 7 graden vandaag. En wat voor weer wordt het dit weekend dan, is natuurlijk de vraag.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 The pain that she goes through, contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more cloudy than blue. In many ways, your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor They're finding ways.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 Demissionair minister Van Wil blijft erbij dat drie Afghaanse vrouwen terug kunnen naar hun land. Het kabinet heeft het standpunt dat vrouwen in het algemeen door de Taliban worden onderdrukt. Maar Van Wil vindt niet dat daarom elke Afghaanse vrouw recht heeft op een verblijfsvergunning. Het merendeel van ruim 300 Nigeriaanse kinderen die twee weken geleden werden ontvoerd is nog altijd spoorloos. Meer dan 20.000 scholen in Nigeria zijn dicht uit angst voor een nieuwe overval. En opnieuw is er vogelgriep ontdekt, deze keer op een biologisch leghennenbedrijf in Dalen in Drenthe.